komende twee uur kun luisteren naar een proefprogramma. Een programma vol met tropische muziek op de late avond. Een programma vol met soekoes, zoek, soca en salsa. Dit is Cadans van... En we trappen af met Morricante. them up. es este. kaka te bamemisi ngai kubuse vraimen nakomi kobanga bango likambo ya mbongo na ya mwasi ebomisa bato banda mokokola biso kino lelo yo yudasi atekaka yesu mpo na mbongo adamu akendekeli velose mpo baliaka nguma kofi na ye azwa na mamela moto te awa na mokili naingi tenge yatana bato oyo balinganaka te bamemisi ngai kuruse vraimen nakomi kobanga bango likambo ya mbongo na ya mwasi ebomisa 70 tá komen we niet te kort hier bij Cadans van Langstraat FM. Dat waren de Latin Brothers. En dit, hier is Bela Kuti. Je kent hem waarschijnlijk ook al van Langstraat FM Funk Night. Dat draaien we altijd. Van Huge Masekela. Nou, dit is het origineel. Het uh, 13 minuten, dus ik ga even koffie drinken. Veel plezier ermee. master, lady na master, lady na master. If you call a woman African woman, no go Greek, she go say. epai ezali ke na vivre sans lipo po ntango iso moto atondaka bolingo te nalingi yo mingi mpo natika yokende mopepe ekumba yo epai ya milimo malamu mpe balinga yo koleka lokola ngai nalingi yo te ntango yango nasekele nyonso ngo luka nano solutio na probleme oyanga kumba bolingo na ngai lokola mwana moke nakolela po etikali se bolingo ya seko ipotumsatala otikinga na nzela vraimen epesi ningisa na bato po balokotanga ya bifoli ya mawape bisengo moto bolingo te nalingi yo mingi mpo natika yo kende basekele nyonsongo luka nanu soluso na probleme oyanga kumba bolingo na ngai lokola mwana moke akolela po etikalise bolingo ya seko ezosengotala batikinga na nzela yango efesiningisa na bato po balokotanga laji mondele Praat Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het nieuws. De VS willen de in totaal 7 miljard dollar aan bevroren internationale tegoeden van de Afghaanse Centrale Bank voor de helft vrijgeven voor humanitaire hulp aan Afghanistan. De andere helft is voor nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001, waarover nog veel rechtszaken lopen. Vorig jaar had de VS de tegoeden en goudvoorraden al laten bevriezen, zodat de nieuwe Taliban-regering in Afghanistan er niet aan kon komen. Ook de humanitaire hulp moet buiten de Taliban worden geregeld, zo vindt de regering Biden. Verschillende nachtclubs doen morgenavond toch niet mee aan de landelijke protestactie De Nacht staat op, omdat gemeenten dreigen met hoge dwangsommen. 013 in Tilburg kreeg al een last onder dwangsom van 10.000 euro. In Groningen kan die boete oplopen tot 15.000 euro. En in Leiden heeft de gemeente al een voorwaardelijke dwangsom van 50.000 euro opgelegd. Ook in Haarlem wordt er gedreigd met 50.000 euro aan boetes. De nachthoreca-ondernemers zijn het zat dat ze al twee jaar dicht zijn. De Amerikaanse president Biden heeft in een videoconferentie met de leiders van zijn bondgenoten gesproken over de dreigende situatie bij de Russische grens met Oekraïne. Onder meer de EU, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de NAVO deden mee aan het online overleg. Steeds meer landen adviseren hun burgers om Oekraïne te verlaten. Nederland gaat niemand evacueren als Rusland Oekraïne binnenvalt. En dat laatste gaat volgens deskundigen volgende week gebeuren. Het Kremlin ontkent dat. En de foto waarop kabinetsinformateur Kajsa Ollongren naar de auto loopt met een stapel documenten waarop te lezen is Pieter Omtzigt functie elders, heeft fotograaf Bart Maat de zilveren camera opgeleverd. Eerder werd de plaat al de ANP nieuwsfoto van het jaar 2021 en één vandaag koos hem tot het politieke moment van het jaar. Maat is freelance fotograaf en dus altijd op zoek naar de juiste foto. De tweede prijs ging naar een foto van agenten op de plek waar Peter R. de Vries in juli werd neergeschoten. Het weer vrijwel onbewolkt en droog. Het koelt wel snel af naar rond het vriespunt. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Komende nacht vriest het een paar graden. Morgen is het zonnig weer bij een graad of 7. Tot zover het radionieuws. Oh yeah. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Langstraat FM. Info en hits. Langstraat Nobody you know tomorrow. ja, dat doen we er dan ook even mee. Dit is Kadans van Langstraat FM. Pilotprogramma, misschien wel nummer 1. Met allemaal soekoes, zoek, soca en salsa. Kortom, tropische muziek. Langstraatprogramma Funk Night. Mij betreft, goeienacht en tot dan. ZFM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Het kabinet gaat maandag praten met de directie van het IJmuidense Tata Steel... over het dumpen van afval op zee door het bedrijf. Vandaag werd bekend dat uit...